voor 98% zeker te zijn dat alle overlevenden onder het paan zijn gehaald. Gisteren werden in het plaatsje Moor honderden huizen met de grond gelijk gemaakt door een verwoestende tornado. Er werden windsnelheden gemeten van ruim 320 km per uur. In totaal vielen er 24 doden. Het aanvankelijke aantal van 51 werd later naar beneden bijgesteld. Topman Nick Bakkels van het beveiligingsbedrijf G4S stapt op. Hij wordt door de aandeelhouders verantwoordelijk gehouden voor een aantal grote beleidsfouten bij het grootste beveiligingsbedrijf ter wereld. Tijdens de Olympische Spelen in Londen leed het bedrijf 80 miljoen euro verlies. G4S zou 10.000 beveiligers naar de Spelen sturen, maar die waren lang niet allemaal op tijd opgeleid. Op het laatste moment moesten militairen worden ingezet voor de beveiliging. G4S draaide op voor de kosten daarvan. Ook de overname van branchegenoot ISS mislukte. Het Vaticaan ontkent dat paus Franciscus zondag probeerde de duivel uit te drijven bij een zieke jongen. In een verklaring na commotie in Italië zegt de katholieke kerk dat de paus alleen wilde bidden voor de jongen zoals hij dat vaker doet. Volgens deskundigen bij een tv-zender gebruikte de paus gebeden die bedoeld zijn om de duivel uit te drijven. En dat hij zijn handen op het hoofd van de jongen had gelegd. De tv-zender heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer, vannacht wordt het vanuit het westen uit droog.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 dancing in the blackness of magic. Get it, have it, bag it, throw yourself on the airplane and fly like magic. No sleep, no chance, no need, forget about it. One life, live free, big dreams, we're all about them. You're finding it, take it, take it it's all here You and me, no one else, nothing else but us right now And I ain't need nothing else, no one else but you and I And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now You're finding it, take it, take it in, it's all here You and me, no one else, nothing else but us right now And I ain't need nothing else, no one else but you and I And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now You and me, no one else, nothing else but us right here You and I, no one else else, nothing else but you and I. not a constant, my friend. You can't talk me out of that one again. Yeah, like we gave ourselves the bends to a land I'll never understand speed it up, or if you mean it, slow it up a little bit just to speed it back up again.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 Zes van de 10 ondervraagden zegt dat hij is geïntimideerd door een patiënt. De slachtoffers zijn bijna allemaal vrouw, 6% van hen is man. De aanleg van de Tweede Maasvlakte heeft 150 miljoen euro minder gekost dan was begroot. Ook de pot voor onvoorziene kosten van 200 miljoen is niet aangesproken. Dat heeft het Rotterdamse havenbedrijf laten weten. De uitbreiding van de haven werd in 2006 geraamd op 1,9 miljard euro. Het werd 1,5 miljard. De kosten zijn waarschijnlijk lager uitgevallen doordat er nauwelijks iets aan het oorspronkelijke ontwerp is veranderd. Zo'n 6